Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Gaat de Tweede Kamer akkoord met de nieuwe coronaregels? Want na de persco zijn Kamerleden meteen in de OMT-adviezen en nieuwe regels gedoken. Want zij mogen er vragen over stellen en kunnen nog tegenstemmen. En echt grote fans van de QR-code zijn ze niet in de Tweede Kamer, vertelt mijn collega Lars Geerts. Ze zijn al anderhalve maand geleden heel schoorvoetend akkoord gegaan met een minieme meerderheid. En het kabinet kijkt dan nu naar partijen als PvdA en GroenLinks om op, eh, ook deze verdere gaande invoering aan een meerderheid helpen. Maar die staan daar niet meteen om te springen. Ze willen eerst meer weten over of het coronatoegangsbewijs wel gaat helpen. Fans van Juventus en Bayern München kunnen zich verheugen op nog meer Champions League-wedstrijden. Beide clubs wonnen gisteravond overtuigend en zijn zeker van een plekje in de volgende ronde. Voor fans van Barcelona is er ook goed nieuws. Hun clubje won gisteren ook en dat maakt de kans dat ze ook na de winter nog mee mogen doen weer groter. En vanavond moet Ajax aan de bak uit tegen Borussia Dortmund. Thuis werd het 4-0 voor de Amsterdammers. Dus trainer Erik ten Hag denkt dat de Duitsers revanche willen. Eh, hun zijn ook een hele goede ploeg. En ja, dan is het niet fijn om met 4-0 te verliezen. Dus dan kun je een reactie verwachten. En dan moeten wij op voorbereid zijn. De zomerbandjes kunnen er weer af en de winterbanden erop... om niet weg te glibberen als het straks een keer flink sneeuwt. Maar de laatste jaren kiezen steeds meer mensen voor een andere oplossing. De vierseizoenenband. Vooral mensen die maar weinig kilometers maken... willen niet twee keer per jaar wisselen, zegt autogarageclub Bovag. En die willen niet voor de keuze komen te staan... of thuis blijven of met gevaar voor eigen of andermans leven... toch de weg op gaan om de kinderen op te halen, om boodschappen te doen. En dan is zo'n vierseizoenenband een mooi compromis. Een paar jaar geleden reed nog bijna niemand met die all-season banden. Inmiddels zitten ze onder 20% van de auto's. Het weer, een grijze dag vandaag. Vooral in het midden en oosten kan het erg mistig zijn. Langs de kust en in Limburg kan het dan juist weer een beetje regenen. Het wordt 8 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio komt nog altijd dichte mist voor. Daarnaast een handjevol bijzonderheden... Ik begin op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Tussen Purmerend en Knopen Zaandam 8 kilometer file. Komt daardoor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging. Ook is het druk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Voor Akersloot 2 kilometer file. Reken daar op 10 minuten extra. En tot slot nog de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Lunette 8 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd.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 Tijdens een geweldige carrière van meer dan twee decennia... heeft de Juno Award-winnende singer-songwriter Johnny Reed... de harten veroverd van fans en publiek over de hele wereld. Uit Canada afkomstige zanger staat algemeen bekend om zijn eerlijkheid en muzikale vaardigheid. Love Someone is zijn nieuwe album. You'll Never Be Lonely was de opener. Nu nog A Good Friend to Me en Who's Gonna Love You. time Triple Play. Toppers van toen. Benny Nijman met zijn Hollandse warme stem... die je echt een thuisgevoel geeft en de aandacht echt op het nummer richt. En Tony Willet, die je met haar stem mee op reis neemt. Alsof je je echt in een andere wereld waant. Mi Vida Loca, Crying Time en Two Pina Coladas... zijn de songs waarmee ze ons verwennen. If you're coming one day, you need nerves of Cause I take corners on two wheels. of heart need not apply. that absence makes the heart grow fonder that tears are only rain to make love grow well my love for you could never grow no stronger if I live to be 100 years old oh it's crying time again leave me I can see that faraway look in your eyes I can tell by the way you hold me, darling, darling That it won't Veel geleden brachten de Beatles hun laatste LP Let It Be uit. Onlangs verscheen een nieuwe cd-box en een boek dat nieuw licht werpt op het ontstaan van het album. Get Back, Don't Let Me Down en Maggie May staan scherp. grass she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. face did meest gedraaide artiest op de radio hier, maar in thuisland Duitsland is ze een wereldster. Helene Fischer komt nu met haar achtste studioalbum, Rausch. Haar meest persoonlijke en complexe werk tot nu toe. Hierbij een eerste kennismaking. Warm aanbevolen. We beide sind hier niet alleine. Hab nur dich im Blick und nichts anderes. Komm, wir bleiben, lassen uns träumen. Drehen uns im Licht, bitte halt nur mich. Alles an dir zieht mich magisch an. Wie du dich bewegst, reißt mich in deinen Bann. Liebe ist ein Tanz, komm, tanz. Seite an Seite. Es geht auf und ab, du hältst mich auf Trab. Lass uns gleiten durch alle Zeiten. Mein Herz schlägt und lacht nur in deinem Takt. Du ziehst mit dir mit, hast mich im Griff. Ich folg dir ins Gegenlicht. Liebe ist ein Tanz, komm tanz mit mir. Liebe ist ein Tanz, ich will dich bei mir spüren. Liebe ist ein Tanz, komm tanz mit mir. Liebe ist ein Tanz, ich im Beat ganz verliebt.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 Triple Play, een greep uit het verleden. Een drietal duet in deze aflevering van Triple Play. Allereerst horen we Lulu en Ronan Keating met We've Got Tonight. Vervolgens neemt Sukaro Ilse de Lange bij de hand in Blue. En tenslotte komen Joe Cocker en Jennifer Warnes langs met Up Where We Belong.